Gisteravond Roda JC thuis met 1-1 gelijk gespeeld tegen NEC. In Almelo won Heracles met 4-1 van NAC Breda. Het weer bewolkt en regen, het is zo'n 7 graden. Overdag bewolkt en droog, later weer buien en een stevige zuidwestenwind.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 en antwoorden op vragen uit de eerste ronde. Een groot deel van de oppositie vindt dat PVV-leider Wilders erg veel invloed heeft op het beleid van het kabinet. Wilders zit zelf niet in de regering, maar hij trekt wel aan de touwtjes, zei PvdA-leider Cohen. Fractievoorzitter Pechtold van D66 had het over macht zonder verantwoordelijkheid. Wilders zelf beschouwde het kabinet Rutte als het licht aan het einde van de tunnel. In een slachterij in Groenlo zijn gisteravond bij een bedrijfsongeval een dode en drie gewonden gevallen. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. Vast staat wel dat de vier in de slachterij onwel zijn geworden. De drie gewonden zijn met ademhalingsmoeilijkheden en verschijnselen van onderkoeling naar het ziekenhuis gebracht. In Vlaardingen zijn gisteravond twee mensen in een auto beschoten. Ze raakten zwaar gewond toen ze vanuit een andere auto onder vuur werden genomen. De slachtoffers botsten na de schietpartij met hun auto tegen de pui van een flat. De daders gingen er vandoor, aan de hand van getuigenverklaringen is een verdachte aangehouden. Hij stond te kijken op de plaats waar werd geschoten en was mogelijk betrokken bij de schietpartij. In Groot-Brittannië is opschudding ontstaan over het doodschieten van het grootste hert van het land. Het hert Emperor was vanaf het gewei gemeten 2,75 meter hoog. Door het afschieten van het dier is de discussie over jagen tijdens de bronstijd weer opgeleid. Natuurbeheerders noemen het een schande dat herten tijdens het paarseizoen worden opgejaagd... En